Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het optreden dat de Britse punkrapgroep Bob Willen dinsdag zou geven in 013 in Tilburg gaat niet door. Het poppodium heeft de show geschrapt. Aanleiding zijn de uitspraken die het duo gisteren deed tijdens een show in Paradiso in Amsterdam. Het OM bekijkt of de uitspraken strafbaar zijn. Volgens 013 heeft de band zich schuldig gemaakt aan het bagatelliseren van politieke moord... en het publiek oproepen om politieke tegenstanders op straat te gaan zoeken. Naast anti-Israël leuzen maakte Bob Willen ook opmerkingen over de deze week doodgeschoten politiek activist Charlie Kirk. Morgen staat een optreden gepland in Doornroosje in Nijmegen. Dat gaat vooralsnog door. Het Roemeense ministerie van Defensie heeft afkeurend gereageerd op de Russische drone... die gisteren het Roemeense luchtruim binnenvloog. Het noemt dat onverantwoordelijk. Volgens het ministerie heeft Rusland geen respect voor het internationaal recht... Roemenië heeft de Russische drone gisteren een tijd gevolgd met twee straaljagers. Op verschillende plaatsen in Nederland is vandaag gedemonstreerd tegen het aanhoudende geweld in Gaza. In Groningen kwamen volgens de politie vanmiddag zo'n 2000 mensen bij elkaar. Ze droegen rode kleding om symbolisch een rode lijn te trekken met een mars door de stad. Op het Marktplein in Apeldoorn stond het protest in het teken van de gedode kinderen in Gaza. Het plein werd volgezet met kinderschoenen en namen van slachtoffers werden voorgelezen. Sparta heeft op de valreep de Rotterdamse derby tegen Excelsior gewonnen. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Ayoub Oefkier de enige treffer. Het werd een 0-1. Ook FC Utrecht FC Groningen eindigde in 0-1. In de laatste minuten schoot Sebastian Haller nog raak voor Utrecht, maar hij stond buitenspel. spel. AZ won in Almelo van Heracles met 2-1 dankzij een goal van Max Meerdink. Heracles is na vijf wedstrijden nog puntloos. Het weer. Geleidelijk raakt het bewolkt en vanavond volgt regen met ook kans op onweer. Morgen wordt een onstuimige dag met stevige buien.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 cause she no want done. She even beg me to give her a random. In a loving everything she want feel. Emotionally, we keeping it real. At the energy when me I bring, she want feel. The fight and sting, she want feel.